10 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De redding van Maastricht-Aken Airport lijkt nabij. De Limburgse gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen... zijn bereid samen 4 miljoen euro te steken... in het noodlijdende regionale vliegveld. De burgemeesters schrijven dat aan de provincie. Het vliegveld zit al jaren in financiële problemen. In juni vorig jaar werd het aan de provincie Limburg verkocht... voor het symbolische bedrag van 1 euro. Nu ook de drie gemeenten bijspringen is het tekort gedekt. De gemeenteraden moeten nog wel met het reddingsplan voor Maastricht-Aken Airport akkoord gaan. Het RIVM en de Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwen voor het gecombineerd gebruik van medicijnen en kruidenpreparaten. Sommige combinaties kunnen zelfs riskant zijn. Steeds meer mensen gebruiken kruiden als voedingssupplement, maar in sommige gevallen is dat niet verstandig. Als voorbeeld wordt genoemd het gebruik van Sint-Janskruid door kankerpatiënten die chemotherapie krijgen. Het zou de werking van de kuur kunnen vertragen. Een agent in Burger is in Amsterdam mishandeld door drie jonge mannen. Volgens de Telegraaf gaat het om drie jeugdspelers van Ajax. De drie Amsterdammers van 18 en 19 jaar trokken gistermiddag de vrouw na een verkeersincident uit haar auto. Ze mishandelden haar en gingen er vandoor. De vrouw liep onder meer schouderletsel op. De politie begon meteen met een burgernetactie. Daardoor konden de verdachten kort na de mishandeling worden aangehouden. Veel automobilisten gaan slaperig de weg op. Ze denken dat ze wel wakker worden als ze het raam open doen, de muziek hard zetten of praten met hun passagier. De Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek deed een onderzoek waar 1500 mensen aan meededen. Eén op de 10 automobilisten zegt soms zo slaperig te zijn dat rijden eigenlijk niet verantwoord is. Volgens de vereniging is vermoeidheid een belangrijke oorzaak van eenzijdige verkeersongelukken. Het weer, is vrij zonnig vandaag, alleen het noordoosten en oosten van het land heeft te maken met wolkenvelden. Bij een toenemende oostenwind wordt het tussen de 7 en 10 graden. Morgen zijn er in het hele land meer wolken dan vandaag, dan blijft het kwik bij 7 graden steken.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 Hot damn. Make a dragon want a retirement. I'm too hot. Hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band about that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah.